Mautschreurs met het nws Journaal. Twee Nederlandse tennissers zijn verdachten in een mekskrant. Het zijn volgens bronnen van de krant de tennissers Boy Westerhof en Antal van der Duim. De Belgische justitie wilde twee verhoren over het manipuleren van meerdere wedstrijden. Vier jaar geleden raakten van der Duim en Westerhof al een opspraak na een onderlinge wedstrijd. Toen ontkenden ze matchfixing. In Duitsland is een Nederlandse vrachtwagenchauffeur betrapt... die 34 uur bijna non-stop achter elkaar had gereden. Hij was met een veewagen met varkens van Duitsland naar Denemarken gereden en weer terug. De man had de rijtijdenkaart van iemand anders... en hij had geknoeid met de tachograaf. De chauffeur heeft een boete gekregen van 1000 euro. Ook zijn baas krijgt nog een boete. De Chinese overheid heeft een grote hoeveelheid gevoelige data van de Amerikaanse marine gestolen. Hackers doorzochten daarvoor computers van een onderaannemer, dat schrijft de Washington Post. Bij de gestolen data zat een plan voor een raket aan boord van onderzeeërs. De marine en de FBI doen onderzoek naar de hack. De Verenigde Staten en de EU-lidstaten gaan samen praten over het oplossen van een onderling handelsconflict. Ze gaan binnen twee weken met elkaar om tafel. Dat heeft de Franse delegatie bij de G7-top in Canada gezegd. De Amerikaanse president Trump heeft hoge importtarieven ingevoerd voor staal en aluminium buiten de EU, Canada en Mexico. Daarop hebben de andere landen tegenmaatregelen genomen door de invoer van Amerikaanse producten extra te belasten. Trump wilde vasthouden aan de importheffingen maar na een gesprek op de top met de Franse president Macron is die milder. Het weer, overdag kans op een enkele regen- of onweersbui, maar vooral vanmiddag ook wat zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 in het binnenland.